De conservatieven wilden met het voorlezen van de grondwet hun trouw aan de wet laten zien. Mede dankzij de Tea Party hebben de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Tweede Kamer. Het voorlezen van de grondwet duurde anderhalf uur. De Belgische onderhandelaar Van de Lanotte wil stoppen met zijn bemiddelingspoging. Koning Albert houdt dat verzoek in beraad. Van de Lanotte kon de impasse in de formatie niet doorbreken. Hij had een nota geschreven waarop alle partijen moesten reageren. Daarin probeerde hij zowel de Vlamingen als de Walen tevreden te stellen. De Vlaamse partijen willen dat de gewesten meer zelfbestuur krijgen, onder meer op fiscaal terrein. De Walen willen dat niet omdat ze bang zijn voor dat dat voor hen ongunstig uitpakt. De nationalistische N-VA en de Vlaamse Christendemocraten zagen in die nota geen basis voor nieuw overleg. De PS en de Groenen hebben ook kritiek op de nota, maar wilden toch wel weer onderhandelen. De koning besluit waarschijnlijk maandag hoe het verder moet met de formatie. In de Golf van Mexico hebben bacteriën in vier maanden tijd het methaan opgegeten dat vrijkwam bij de BP-olieramp. Ongeveer 20% van de weggelekte ruwe olie bestond uit het sterke broeikasgas methaan. De grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis gebeurde in april vorig jaar. En het vrijgekomen methaan bleek al in september compleet geconsumeerd door bacteriën. Volgens de onderzoekers toont dit aan hoe belangrijk micro